Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert het eindrapport over de ramp met vlucht MH17 op 13 oktober. De raad heeft dat laten weten aan de nabestaanden van de slachtoffers. De nabestaanden krijgen als eerste de conclusies te horen voor het rapport naar buiten komt. Vlucht MH17 werd op 17 juli vorig jaar boven Oost-Oekraïne neergehaald. Via media en luchtvaartautoriteiten lekten al enkele details uit de deelrapporten uit. Zo staat volgens CNN in een conceptrapport dat pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne vlucht MH17 met een raket uit de lucht hebben geschoten. D66 wil zo snel mogelijk uitleg van het kabinet over het vluchtelingenbeleid. PvdA-leider Samsom schrijft vandaag in NRC Handelsblad... dat Europa de opvang van asielzoekers eerlijker moet verdelen. Zijn voorstel gaat in tegen het Dublin-akkoord... waarin is afgesproken dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen... in het land waar ze de EU binnenkomen. Coalitiepartner VVD wil dat Europa de buitengrenzen sluit... en dat vluchtelingen in de eigen regio worden opgevangen. D66 vindt het vreemd dat de PvdA met voorstellen komt... en dat de staatssecretaris van Justitie, de VVD'er Dijkhoff, er niets over zegt. Servië en Macedonië willen dat de EU met een actieplan komt... om de problemen met vluchtelingen in Europa tegen te gaan. De landen zeiden dat op een conferentie van Balkanlanden in Wenen. Oostenrijk zei dat de EU te weinig aandacht heeft gehad... voor de vluchtelingenproblematiek in Zuidoost-Europa. Duitsland riep alle Europese landen op om hun steentje bij te dragen. Dagelijks komen er zo'n 3000 nieuwe vluchtelingen Servië en Macedonië binnen. In Waalwijk woedt een grote brand op een industrieterrein. De brand ontstond in een hal waar auto's en kunststofmateriaal waren opgeslagen. Omdat er veel rook vrijkomt zijn bedrijven in de buurt ontruimd. De rook levert geen problemen op voor de huizen in Waalwijk en ook niet voor het verkeer op de A59. Het weer bewolkt vanuit het zuidoosten regen en het wordt een graad of 17.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 A12 Den Haag richting Utrecht na een ongeluk tussen Reewijk en Woerden nog 8 kilometer file. De weg is weer vrij. A12 Utrecht Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug 6 eh, kilometer door een ander ongeluk. Daar is de weg ook weer vrij.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 Veel plezier. geweldige live-uitvoering van uh, Gimme Some Loving... dat we kennen van de eh, Spencer Davis Group. Dit was Steve Winwood and Friends. En het komt van de LP Welcome to the Canteen. En toen die LP uitkwam, toen stond er ook ineens een uitvoerende op de hoes. Dat bleek later dan wel gewoon de groep Traffic te zijn... met onder andere uitgebreid met uh, Rewoop Kwakuba, de percussionist. En die hebben we ook nog even kunnen horen. En we begonnen met de Hippie Hippie Shake van de Swinging Blue Jeans... Hun derde single en hun eerste hit 1963. Ehm, dan gaan we nu iets rustiger doen. Een beetje rustige muziek. Een one-hit wonder uit 1967. Cannonball Adderley en Mercy, Mercy, Mercy. Mercy. Alweer een live uitvoering. Dit keer van de jazzgigant Cannonball Adderley. Die had één keer commercieel succes met Mercy, Mercy, Mercy. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Vier nieuwe binnenkomers. En de eerste staat op 40. Nini Rosso, Il Silenzio. sei lontana, 27 augustus 1965. Nini Rosso en Il Silencio in Nederland. Een knijter van een hit. Acht plaatsen hoger vinden we Sonny Bono. Verleden week hadden we Cher en nu Son Sonny Solo. Nieuw op 32 met Love At Me. I never thought I'd uh, cut a record by myself. But I got something I want to say. I want to say it for Cher. And I hope I say it for a lot of people. can I be like any guy? Why do they try to make me run? Son of a gun now, what do they care about the clothes I wear? Why get their kicks from making fun? Yeah, this world's got a lot of space. And if they don't like my face, it ain't me that's going, that's going any place. No. at me, and I'll cry for you, and I'll pray for you, and I'll do all the things that the man upstairs says to do. I'll do them for you. I'll do them. I'll do them all for you. Cher solo verleden week. En nu Sonny Bono solo met Laugh at Me, nieuw op 32. En eh, enkele plaatsen hoger op 19 staat een eh, werkelijk grote knijter die we allemaal kennen. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all know you only used to get het hoeft eigenlijk eh, niet benoemd te worden. Maar het was toch Bob Dylan met Like a Rolling Stone. Nieuw op 19. En de klapper van de week komt hij ook. De klapper van de week Dat is eh, deze. nu we op 15 de uh, klapper van de week. Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. Gaan we toe naar een eh, Nederlandse instrumentale groep. In, bij elkaar gehaald door Robbie van Leeuwen. En die hebben een plaatje gemaakt. Is niet veel geworden, maar zeer de moeite waard. The Six Young Riders en Let the Circle Be Unbroken. the stars. secure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Toto 4 uit 1982 was dit Afrika van eh, natuurlijk Toto. Eh, we zijn toe aan de tip van Willem. En verleden week moesten we nog de riemen vastmaken... anders vlogen we gewoon uit de bocht met rock and roll van Led Zeppelin. En nu is het weer wat rustiger, alhoewel de titel Storms... Eh, zou je toch anders doen vermoeden. Het komt van de LP Tusk, is geschreven door Stevie Nicks... en het gaat eigenlijk over de afgelopen relatie met drummer Mick Fleetwood. Hier is Fleetwood Mac, de tip van Willem met Storms. Fleetwood Mac, geschreven door Stevie Nicks. En het heette Storms. En dat was de tip van Willem voor deze week. We gaan nu een plaat draaien. Die draag ik speciaal op aan mijn uh, achterkleindochter... die twee dagen geleden geboren is. Daantje. Hier is Elvis Presley met Sentimental Me. Sentimental me. Yes, I Nou, Daantje. En we wensen vader Bas en moeder Maaike heel veel geluk met dit mooie wondertje. Chocolate met eh, You Could Have Been a Lady. En er bestaan twee uitvoeringen van. Eh, deze en eh, die staat op de single uitvoering. En op de Great Hits LP staat een andere. En dit is nog met, met voorsprong gewoon de allerbeste uitvoering. Dus ja, oké, die hebben we dan gehoord. We gaan zo'n beetje naar de, denk ik, de laatste vocale van het eerste uur. En die komt van ehm, de Youth Hughes Corporation. Hier is Rock the Boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby.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 Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. De US Corporation met Rock the Boat van de LP Freedom from the Stallion uit 1974. En dan zijn we alweer toe aan de laatste en dat wordt dan een instrumentale.